Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Rolstoeltennisser Diede de Groot en baanwielrenner Tristan Bangma... zijn vanavond de vlaggedragers bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen. De Groot won in Parijs twee keer zilver, zowel in het enkel als het dubbelspel. Bangma werd met zijn piloot Patrick Bos drie keer Paralympisch kampioen... op de tijdrit, de wegrace en de individuele achtervolging op de baan. De sluiting is vanavond vanaf 8 uur te volgen op de NOS-app. En bij een woning in Oosterhout bij Breda heeft vannacht een flinke brand gewoed. De auto die bij de woning geparkeerd stond is volledig uitgebrand. De nacht ervoor was er ook al een brand bij de woning. Omwonenden zeggen tegen Omroep Brabant dat ze een explosie hoorden... waarna er brand uitbrak. De politie laat weten de zaak te onderzoeken. En in een Amerikaanse dierentuin is een pinguïn doodgegaan... die voor meer dan 200 nakomelingen heeft gezorgd. Volgens de dierentuin was de Afrikaanse pinguïn daarmee ongelooflijk belangrijk... voor het voortbestaan van zijn soort. In het wild zijn er nog maar zo'n 8000 broedparen. De vrees is dat de soort binnen 10 jaar is uitgestorven. In Baarn bij Utrecht hebben ze iets nieuws. Een peukenzuiger. Ja, je hoort het goed. Dat is een stofzuiger die je op je rug draagt. En daarmee gaan vrijwilligers de straat op om inderdaad peuken op te zuigen. Een clubje vrijwilligers gaat elke zondag de straat op. En dat levert in een uurtje zuigen al zo'n 30 kilo op. Ja, dat gaat veel sneller en makkelijker. Ik heb al geprobeerd met een, eh, een wat ik bij de kringloop heb gehaald. Dat gaat iets makkelijker, maar je moet wel weer bukken. En de vrijwilligers hebben ook nog een boodschap. Het gaat om die bewustwording. Als je eenmaal weet dat het zo slecht is voor de natuur en voor het milieu... neem ze dan mee of gooi ze weg waar het hoort. Ik bedoel, zo, zo simpel kan het zijn. Dan krijg je nog het weer. De laatste buien trekken naar het noorden. Verder hebben we zon en wolkenvelden vandaag. Het wordt zo'n 22 graden. En vanavond weer kans op regen. ZFM, verkeersupdate.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 The falling leaves drift by my window The autumn leaves of red and gold I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear a great winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. MUZIEK by my window The autumn leaves of red and gold I see your lips, the summer kisses Those sunburned hands I used to hold Since she went most of all, my darling, when autumn leaves, autumn leaves, when autumn leaves start to fall. The Falling Leaves. <laughs> en de Autumn Leaves en uh, Summertime in één gevlochten door... Um, de grote band van Friso en de Van Druten Brothers. Nederlandse band met alleen maar gelouterde muzikanten... die eh, prachtige dingen hebben gedaan. Een tienmansband, aangevuld met strings... onder leiding van, kan ook niet anders, Erneu Ola. De man die overal de mooiste vioolgroepen achter zet. Welkom in het tweede uur ZFM op zondag... ZFM Jazz op zondag om beter te zijn. Vandaag samengesteld en gepresenteerd op Peter den Boer. Het tweede uur is ook gevuld met de mooiste dingen. En ik ga nu schakelen naar een dame, Hannah Richardson. En die zingt voor ons een nummer dat we kennen als een hit van uh, Fats Domino, I'm Walking. I'm walking, yes indeed, and I'm talking about you and me, and I'm hoping you'll come back to me. I'm lonesome as I can be, and I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run, run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I would even die. I'm walking, yes indeed. I'm talking about you and me, and I'm hoping that you'll come back to me. indeed, and I'm talking about you and me, and I'm hoping you'll come back to me. I'm lonesome as I can be, and I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. what you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I would even die. I'm walking Yes, indeed, and I'm talking about you and me, and I'm hoping you come back to me. You come back to me. I'm hoping you come back to me. Hannah Richardson, I'm Walking. Edwin Rutte staat ook in het programma van eh, Jazz in Zandvoort. Ergens volgend jaar. Eh, ik geloof in januari. Maar dat eh, weten de kenners natuurlijk al lang. Eh, er is een cd waarin hij speelt met allerlei muzikanten. Maar de mensen naast hem zijn Frits Landersberg op de vibrafoon... en Edwin Corsilius op de bas. They can't take that away from me. een Wobble doo doo doo doo tweet tweet The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, can't take that away from me The way you smile just beams The way you sing off key way you haunt my dreams.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 Oh no, they can't take that away from me. that away from. They can't take that away from. They can't take that away from me. Papa doo doo doo doo doo En weg zijn de klanken van de vibrafoon van Frits Landersbergen. Ja, Hermine Durlo, onze nationale chromatisch spelende mondharmonica dame... die ook fantastisch saxofoon speelt. We gaan haar horen in een, van de cd in Sunza en Durlo. Sozinhos. En we gaan luisteren naar het nummer Favela. demais. Mas olhem bem vocês, quando derem voz ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três sem emio e a batucar. O morro não tem vez, quando derem voz ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro petit passager, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil e a batucar. quando derem voz ao morro, toda a cidade vai cantar. and Forwards to the 60s. Frans de Wijs, piano. Ruud Jacobs, bas. Peter Ipma's slagwerk. En Thijs van Lier, inmiddels 76, eh, op de fluit. We gaan luisteren naar Autumn Leaves. dat was eh, Cast Your Faith to the Wind. Het orkest van Quincy Jones, 91 inmiddels. Een ongelooflijk productieve muzikant, arrangeur, ehm, organisator, big band leider. Een geweldige muzikant die op vele plekken eh, tegenkomt... en als begeleider van de groten der aarde. Ik ga onze Heemsteedse zangeres Yvonne Weijers. Een sympathieke zangeres die allerlei projecten in haar carrière doet, heeft gedaan... en allerlei richtingen uitprobeert en van alles en nog wat op de plaat heeft gezet. Ik heb eh, hier een cd met Kanja Witmer piano... Simon Planting op de bas... Nout Ingenhaus op slagwerk Ruud Eerwe op de saxofoon en Jeroen Zijlstra trompet.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 Ik ga nu naar Jaap Dekker. De boogie woogie pianist in 2020 overleden. En de oudere Zandvoorters zullen hem zeker nog herkennen... van de talloze keren dat hij hier op het Zandvoortse Jazzfestival... dat toen nog rijkelijk eh, jaarlijks werd, werd gehouden eh, altijd acte de présence gaf. En eh, overal en nergens in Zandvoort, ook in heel veel strandtenten... de boel fantastisch op zijn kop zette. Ik ga laten horen een boogie woogie stuk. En dat heet Good Morning Blues. En we horen hem op de piano en de mondharmonica. In Zandvoort hebben we regelmatig in het basistrio in uh, Jazz in de Krocht zien opgesteld. Frits Landersbergen, dan wel op het slagwerk, dan wel op de vibrafoon. En daar is hij een kei in. In het oosten van het land hebben we een andere kei op de vibrafoon en de marimba. En dat is Hein de Jong die ook al heel wat jaren aan de weg timmert... en eh, met prachtige muziek ons eh, steeds verrast. Ik heb nu een cd waar Hein de Jong wordt medebegeleid door Chris Strik op het slagwerk... Berend van den Berg piano... en Stefan Lievenstro op de bas. En we gaan luisteren naar een eh, klassieker van Cole Porter... Just One of Those Things... Berend van den Berg op de vibrafoon. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. ZFM Jazz op zondag om maar precies te zijn. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Ik heb nu op de draaitafel liggen Ellen Helmus, de fluitiste. Ellen H-band heeft ze veel succes geoogst. Is in... 2011 eh, overleden, 54 jaar slechts. En ik heb hier een cd waar dezelfde Berend van den Berg die we net hoorden... Uh, begeleid. Frans Stunderman op de bas. Marcel Seriese, ook een goede bekende in uh, jazz in Zandvoort. En we gaan luisteren naar het stuk Doen You Don't Know What Love Is. Don't Know What Love Is. En van de fluitiste Ellen Helmers gaan we naar pianiste, schuine zangeres Sanna van Vliet. Ook een oude bekende bij uh, Jazz in Zandvoort. En die heeft zich omringd eh, natuurlijk met eh, de mooiste muzikanten. Marius Beets, daar is hij weer op de bas. Erik Ineke op het slagwerk. Ferdinand Povel op de sax diverse nummers. Niet op het nummer dat wij nu gaan horen. Maar dat is daar niet minder. It's not easy being green. Sanna van Vliet. It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. I think it could be nicer being red, yellow, or gold or something much more colorful like that. It's not that easy being green. Seems you blend in with so many other ordinary things. People tend to pass you over, cause you're not standing out like the flashy sparkles on the water or stars in the sky. But green color of spring. And green can be cool and friendly like. Green can be big like an ocean, important like a mountain like a tree. If green is all there is to be, it can make you wonder why. But why wonder? I'm green. it'll do fine. It's beautiful, and I think it's what I want to be. Sanna van Vliet. We zijn bijna aan het einde van eh, ZFM Jazz op zondag. En eh, volgende week zit hier weer een collega... want het programma gaat vooralsnog gewoon steeds maar door. En elke week blijken er weer prachtige pareltjes uit de jazzkasten te komen. Ik heb op de draaitafel de Winners Wessel Ilken Tribute. Dus allemaal mensen die te maken hebben met eh, het winnen van of het bijdragen aan de Wessel Ilken Jazzprijs. En we horen Marcel Serierse op slagwerk, Olaf Taarnskien gitaar, Frits Landsbergen, Rob van Babel, Toon Roos, Ruud Breels, Jan Menu. En we gaan luisteren naar Beautiful Love. Thank you. Dat was hem dan. Bedankt. Wij horen alvast de, eh, de, de klanken van eh, <laughs> de concert. De Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Madeleine Bell. Tot volgende week. ZFM op zondag. Fijne dag en bedankt voor het luisteren. I guess if I say so, you better pack your things and go. That's right, hit the road, Jack. baby, I've been treating me this way. Cause I'll be back on my feet someday.